106.9. Straks meer. Dat heeft de gouverneur van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen gezegd. In eerste instantie leek er geen slachtoffers te zijn. Wie ze zijn en waar ze zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Vannacht ontspoorde rond twee uur bij Wetteren in de buurt van Gent een goederentrein met zeer brandbare en explosieve chemicaliën. Bij het ongeluk ontstond een brand die gepaard ging met veel rook. Een vliegtuig van Air India is vorige maand bijna gecrashed... doordat de piloot en de co-piloot tijdens een vlucht van Bangkok naar New Delhi... de automatische piloot hadden aangezet en een dutje waren gaan doen in de business class. Twee stewardessen bewaakten de cockpit, maar ze schakelden per ongeluk de automatische piloot uit. De piloten moesten zich volgens een bron binnen Air India haasten om een crash te voorkomen. Er waren 166 mensen aan boord van de Airbus. De dode man die deze week in Waalre is gevonden blijkt een man van 29 uit Eindhoven te zijn. Hij is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen. Verder wil de politie niet zeggen. Het lichaam van de Eindhovenaar werd donderdagmiddag gevonden in een auto op een zandweg in het buitengebied van Waalre. Een team van 35 rechercheurs werkt aan de zaak. De Spaanse politie heeft ruim 32 ton hars onderschept in een haven in de buurt van Gibraltar. Het is daarmee de grootste harsvangst ooit in Spanje. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 50 miljoen euro. De hash zat verstopt in een Marokkaanse vrachtwagen die meloenen vervoerde. Tijdens een controle door de douane bleken sommige houten kratten niet dicht. Daarin vonden douanebeambten jute zakken met plakken hash. De Marokkaanse chauffeur is opgepakt. Het weer. De zon schijnt volop. Het is 12 tot 15 graden op de stranden en 17 tot 20 graden landinwaarts.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 Tijdens weer voor de hitlijst van Europa. 23e jaar alweer van die hitlijst. 17e aflevering daarvan. En vandaag alweer de 26e van april in 2013. 18 stijgers in de lijst, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 4 platen deze week niet gehaald hebben. Ben Howard de Veer na 15 weken. 13 weken voor David Bowie, Where Are We Now? Bauer en de Harlem Shake na 10 weken. En ook voor Vida demo en Snow is het na 10 weken voorbij. Macklemore, Ryan Lewis, Wade Dalton, Ken Haldas is de snelste stijger van deze week. Ten opzichte van vorige week gaat de plaat 10 plaatsen omhoog. Snelste daler Bruno Mars, When I Was Your Man, zakt er 12. En het was vorige week de langstgenoteerde plaat van Rihanna, Mickey Eco en Ste. Ondertussen staat die plaat alweer 17 weken in de lijst. Komen we zo meteen tegen op nummer 30 die plaat. Helemaal onderaan de lijst 40 is Emily Sandé en Clown. In de 15e week zij van 37 naar 40. En eind vorig jaar verscheen T.I.'s achtste studioalbum Trouble Man. Heavy is the Head. Een directe sequence hierop getiteld Who, Who, Where's the Crown? Die zal eh, ergens dit jaar nog wel gaan verschijnen. Is al voor bijna drie kwart af. En één plaat die erop staat is ook Memories Back Then. T.I., Kendrick Lamar, Bio en Chris Stevens.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 She let me finger fuck her on the school bus. We used to cut school with her run train. She wanna hang with us, we want one thing. Jet penetrating that throat, dog. She choke on it like smoke, dog. But whenever I fucked up my re up, in the dice game, I go see her. She'll give me enough to buy quarter ounce, then blow a blunt of that reefer. She used to buy a nigga new sneaker, pay the bill on my beeper. Just so she could pay me for the 69, and I know it's time to go freak up. Then one one day I just asked her why you always getting ass up? I mean, damn, me hoe get paid, all you do is get laid. This shit don't add up. She say, tell all I wanna do is feel love. Even if I know it ain't real love. Even if I know a nigga only finna hit it, then never call back, I still fuck. And that fucked up, cause she so trill. I need some, she go still. When the trap hot and police ride, nigga, get where we go chill. For about four years, she held dope in my four pound till it go down. I remember shouting, she stayed down. I won't say her name, cause she married now. I was make moves how boss do. And she never gave any nigga time of day, but she the chick all the niggas try to talk to. But when it came to me, she had a thing for me. When we kicked it, she roll up the weed for me. And we both cut glass post up in the cut, steady watching just to see if the police coming. We got close over time, her and I, right around the time that I first got signed. Uh-huh. Come to think about it, I was about 17, I ain't even have a license, uh-huh. couldn't even drive. I was going back and forth with each flight, another show after show each night. She became so suspicious of these other bitches. She go through my phone and we fight. Talk about torn between the two. Wasn't really much more that we could do. Wasn't really much space for us, but she stayed down with every tour she see me do. But I guess one night I had a few. Huh. One night I had a few. Yeah, this little chick that caught my eye. I told her hurry up, meet me at the room. And no, I didn't have a contraceptive. With my common sense neglected. And two months later, next thing I know, I got a text that said I'm pregnant. And you can almost bet she kept it. And that's the reason why you left me. On top of all that, it wasn't even mine. I went and got paternity tested. Damn. with them big old thighs after school. Uh-huh. J305, I gave me high five when I said I'm in high pursuit. You said I won't ride until Kendrick drive a new Monte Carlo that cruise. Uh-huh. And that shot my pride. I tried to improv, but no freestyle, I never do. You're looking for the nigga with the tallest fatty. You're overlooking every nigga that ain't quite ready to make it rain on you like I'm about to break a levee. Hold up. That pussy petty, yeah, yo nail did, yo head did, yo cell phone is selfish. Shit, only got numbers that come with a hummer. Her new prima donna, I smelt it. Tried to make you mine. Tried to make some time, but I ain't got the time or the patience to stop and wait the line. Her dreams host Versace. Uh-huh. She fought for Armani. Uh-huh. Only deal with rich niggas. Fuck you and Mick Romney. I'm grown now. I'm on my own now. I'm poppin'. Change my phone now. When I get home now, I got options. Fast forward. Wait, is that you? Uh-huh. With them big old thighs after school. And yo, three kids and three baby daddies in car note that's overdue. I know. samenwerking tussen T.I., B.O.B. en de rapkoning Kendrick Lamar. En in het refrein hoor je de Chris Stapleton. Op 39 komen ze nieuw binnen, eh, Memories Back Then. voor velen is goede muziek essentieel voor een optimale filmbeleving. Logisch dat deze met zorg wordt uitgekozen natuurlijk altijd door de filmmakers. The Great Gatsby, daar gaan ze ook erg goed te werk. De soundtrack die uit te brengen, die pelt eh, namelijk uit van wereldsterren artiesten Florence and the Machine, JC, Beyoncé, Willem, Sia en nog vele anderen die hebben meegeholpen aan die soundtrack. De lead single echter van de film is voor iemand anders. Die is namelijk voor Lana Del Rey, Young and beautiful. Opnieuw doet ze waar ze goed in is een catchy melodie te combineren met een bombastische productie en meeslepende teksten. In het refrein vraagt ze zich af of het allemaal wel eh, leuk is in het leven. En will you still love me when I'm no younger, young and beautiful? Maar zoals met vrijwel alles dat uit het Amerikaanse op muziekgebied doet... is dit nummer niet alleen eh, aan iedereen besteed, zo moet ik het zeggen. De mensen die Lana's eerdere muziek betitelen als saai, eentonig en duf... zullen ook nu vallen over datzelfde gebrek. Het nummer is wel van dusdanig hoog niveau dat het uh, eh, Young and Beautiful het volgende chart succes kan worden van deze dame. De vorige hit die we van haar wisten, dat was natuurlijk videogames. En nu komt ze binnen op nummer 36 in de lijst van Europa. Lana Del Young and Beautiful. Sun. Vorige week eh, kwam hun plaat binnen op 38, Alive. Deze week gaan ze drie plaatsen omhoog, 35. Daarvoor de nieuwe van Lana Del Rey, eh, Young and Beautiful. En het is dus eh, de soundtrack geworden van The Great Gatsby, een nieuwe film. Voor de volgende binnenkomen gaan we dan een plekje verder omhoog naar 34. Want na Drive-By, 50 Ways to Say Goodbye en Bruises is Train nog lang niet klaar met uitbrengen van singles van Californian. Met Mermaid gaat de groep verder waar ze gebleven zijn, namelijk popliedjes maken die makkelijk in het gehoor liggen. En waarom ook niet, want sinds Train in 2010 de grootste hit van het jaar scoorde in de Nederlandse top 40, is de groep weer helemaal terug van weg geweest. Het lijkt daarnaast ook nog eens een jaarlijkse gebeurtenis te worden, want zodra het lente is, dan brengt Train een single uit. Bruises met Ashley Monroe was misschien niet de sterkste single van Train... hoewel het de donkere winterdagen dermate opvrolijkte... is de single niet echt hoog te komen in de Nederlandse hitlijst. Komende zomer dan start Train weer met een tour. De Mermaids of Alaska Tour. En de band die eh, treedt daar dwars door Amerika heen. Train die krijgt ervoor de versterking van niemand minder dan de script en Gavin DeGraw die mee gaan doen. Dat belooft dus wat te worden. In het nadeel voor Nederland is dat ze nog niet naar Nederland toe gaan komen. Wij moeten dus helaas nog even wachten totdat we eh, de Train live kunnen gaan zien. Wat je Train wel kan doen, dat is hem nu horen op CFM Zandvoort.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 Vorige week kwam ze binnen in de lijst op 34. Deze week storm ze omhoog. Nou ja, stormen, twee plekken winst ze. gaat naar 32. Emily Sandé en de Clown vinden we deze week onderaan. 15 weken staat ze erin, zak van 37 naar 40. T.I., Kendrick Lamar, B.O.B. en Chris Steptons. Memories Back Then komt nieuw in op 39. 38 The script Six Degrees of Separation. Ed Sheeran Give Me Love in de 13e week zak het van 31 naar 37. Lana Del Rey Young and Beautiful nieuw binnen op 36. Drie plaatsen winst voor the Empire of the Sun met Alive. Train and Mermaid komt nieuw binnen op 34. 33 12 plaatsen verlies voor Bruno Mars When I Was Your Man in zijn 13e week. Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. Vorige week dus 34 nieuw binnen, deze week omhoog naar 32. Voor de hoogste binnenkomen gaan we naar plek 31. Want in welke iTunes chart je op dit moment ook kijkt. In elk land staat Get Lucky wel in de top 5. Zelfs in Amerika, een land waar Daft Punk, want daar gaat het over, tot een week geleden geen grote hit wist te scoren. Toch is grote succes wel makkelijk te verklaren, want de eerste twee albums, Homework en Discovery, worden tot de beste dance albums aller tijden. Niet in minst dankzij de klassiekers die erop staan, One More Time, Around the World, natuurlijk Harder, Better, Faster, Stronger. Vorig jaar werd de debuutalbum 1997 eh, kwam die trouwens Homework door de Rolling Stones zelfs uitgeroepen tot het beste dancealbum ooit. Volgende maand, 20 mei om precies te zijn, zal het nieuwe album Random Access Memories verschijnen. Het Franse duo begon al in 2008 aan dit album te werken toen ze ook de soundtrack voor de film Throne maakten. Vijf jaar hebben de fans dus moeten wachten op het eindresultaat, maar de hype die is nooit verdwenen. En dat blijkt nu wel, want vorige week verscheen er een teaser op het internet en dat hele internet ontplofte in één keer. Het Diepse Def Punk sound met zijn bliepjes in combinatie met een zoolvolle stem van Pharrell... die zorgen voor een van de grootste comebacks alle tijden.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 This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. of us Dus staat Stee alweer 17 weken in de lijst. Daarmee de langst genoteerde plaat van allemaal. Ze zakken wel een stukje, want vorige week nog op 20 in de lijst. Deze week zakken ze naar 30. En daarvoor op 31 Daft Punk en Pharrell Get Lucky. De hoogste binnenkomen vonden we op 31. 29 is voor Avicii. Axio zakt één plaats in de achtste week van 28 naar 29. Richard Mendler, Ready or Not.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 Oh, how am I gonna be this? How am I gonna be nummer 27 van deze week. De heerlijke plaat Pompeii. En Het is natuurlijk een plaat van Bastille. Vorige week nummer 30, deze week 27. En daarvoor Bridget Mendler, Ready or Not. In de vierde week omhoog van 32 naar 28. En dit is de man die we kennen van Hello, Martin Solvlak. Met hulp van de Caterers en de Kuil. Hey nou op 26. Afkomstig van 29, drie plaatsen winst dus voor hem. Dat alles in hun derde week in de hitlijst van Europa. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual.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 Hey, hey, hey, Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota Uh -huh. No more pretending. hem al een paar keer gehoord vandaag, maar hij gaat gewoon niet vervelen. Robin T.K. TIM T.I. en Pharrell. Daar is Pharrell trouwens weer. Nu ook dus met eh, Def Punk en Get Lucky nieuw ben op 31. Dit was samenwerking met Robin T.K. en Blurred Lines. In de derde week gaan ze omhoog van 26 naar 24. De Lumineers, ho hey daarvoor. In de zevende week omhoog van 27 naar 25. En Martens Holfleck hoorde je ook nog met Hey Now. En Hey Now staat drie weken in de lijst. Gaat omhoog van 29 eh, naar 26. We gaan bijna richting het nieuws van 4 eh, uur. Daarna zijn we terug en dan gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. En of dat nog steeds dezelfde plaats is als vorige week, dat hoor je dus even voor de klok van 5 uur.